Thank you. Mm-hmm. Jerry Mulligan was dat met Art Farmer samen. De man Jerry Mulligan werd geboren op 6 april 1927 en hij stierf op 20 januari 1996. Hij is de meest beroemde bariton-saxofonist. Hij was ook pianist, hij componeerde, speelde klarinet en arrangeerde. We gaan weer verder met Seven Jazz met Fred Kroonsberg en David Habig. Ja, ik uh, had daarnet een nummer van John Mayer gedraaid en dat deed me een beetje denken. Want op diezelfde cd staat ook een nummer The Heart of Life. En The Heart of Life is ooit gebruikt eh, voor een tv-serie ehm, met eh, waarin een presentator patiënten en bezoekers van een ziekenhuis interviewde. dat is eigenlijk een heel interessant concept natuurlijk. Eh, ik was van de week in het ziekenhuis en, ehm, voor het afnemen van bloed. En eh, ik kan daar niet zo heel erg goed tegen. Maar ja, we zaten dus een beetje uit te, uit rusten op een bankje daar in het ziekenhuis. En toen kwam dat eigenlijk weer een beetje eh, in me op. Ehm, nou, John Mayer met The Heart of Life. to the ground misunderstand grote Nederlandse artiesten eh, ja, hier in Nederland. En dit was eh, DJ Maestro. Eh, hij composeert en stelt cd's samen voor Blue Note Records. hij, hij is ook onder andere de initiatiefnemer van Radio Jazz... Radio Jazz is radiojazz.nl. En ze zijn een, dit initiatief is om weer een landelijke jazzzender in de lucht te krijgen. Um, met alle eh, ja, gevolgen van dien. Weer Nederlandse artiesten die meer eh, eh, gedraaid gaan worden en meer aandacht krijgen in de, op zender. Ehm, onder andere zo'n Nederlandse artiest is uh, Kiteman. komt geloof ik uit Almere. Ehm, en hij, is, hij heeft zijn eigen hip-hop orkest. en hier is hij met het nummer Jam. van de Gypsy Boys. En het nummer werd gecomponeerd door Django Reinhardt en Stefan Krapelli. Eh, hij was hier al enkele eh, weken geleden te gast in de studio. Hij is jong, dynamisch en bruisend. En hij barst van de energie. Ik heb het over Sven Duif en hij gaat voor ons zingen 'Crimea River. true. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. sand And I needed shelter from the storm I was in. When it all got too heavy, you can't rip my way. And I wanna hold you, and I wanna say. you all that I need. For you, I give my soul to keep. You see me, love me just the way I am. I said for you. I am a better man. I send you the reason for everything that I do. I belong. under the stars, the edge of the sea. There's no one around, no one but you and me. And we talk for hours. I could stay here forever and hold you this way. leerde de Blue Riff spelen eh, van zijn, door zijn oom. Eh, en na een aantal jaren nummers te hebben gekofferd van andere artiesten... begon hij uiteindelijk ook zelf liedjes te schrijven. In 2007 tekende hij een platencontract bij Polydor... en trad hij als support act op tijdens de tour van zangeres Corinne Bailey Ray. You Give Me Something werd als eerste single uitgebracht op 16 juli 2006 in Engeland en behaalde de vijfde plaats in de hitlijst. Ga snel door.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 Mm, let's get lost. defrost in a romantic mist. Let's get crossed off everybody's list to celebrate this night we found each other. Mm, let's get lost. Oh, let's get lost. Chad Baker, die zong heerlijk en speelde op trompet. En werd begeleid door Russ Freeman piano, Carson Smith op de bass en Bob Neal op de drums. De opname was van 7 maart 1955. Nog een oude opname, dat is van augustus 1958. En dan eh, heb ik het over Thelonious Monk. En die speelde op piano, wordt begeleid door Johnny Griffin op tenorsax... Ahmad Abdul Malik op bass en Roy Haynes op drums. En het is het uitgekoude, maar heerlijke nummer Round Midnight. tell me my But Tuesday's just as bad. They call it Stormy Monday, but Tuesday's just as bad. Play. Lord, have mercy on me. find my baby. I want somebody, please send her home to me. Well, I cried, Lord, have mercy. Lord, have mercy You know I'm trying, trying to find my baby. send her home to me. was de Stormy Monday Blues door Bobby Bland gebracht. Maar we blijven in de sfeer. We gaan naar Little Minton en het nummer We're Gonna Make It. We may not have a is hard to find, and we have to stand in the welfare line. I've got your love, and you know you got mine. So we're gonna make it. I know we will. We may not have a home to call our own, but we're gonna make it. I know we will. We may have to fight hard. togetherness brings peace of mind. We gain car may be old, oh, old, oh, our room's cold, but we're gonna make it. I know we will. We may not can spare a road to crumb, but we're gonna make it. I know we will. Ja, we gaan het maken, inderdaad. Uh, we gaan weer naar de klok van 12 uur zo langzamerhand. En we gaan eens kijken of we kunnen afsluiten met Van Morrison. En het nummer Stormy Monday. Call it Stormy Monday.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 Dik de Hark met het NOS journaal. Partij van de Arbeid en SP zetten vraagtekens bij het plan van minister Heers Ballin... om de AIVD niet meer te verplichten mensen te informeren als ze zijn afgeluisterd. Sinds 2007 moet de AIVD in principe mensen achteraf vertellen dat telefoongesprekken zijn afgetapt. In de praktijk is nog nooit zo'n mededeling aan iemand gedaan, maar wegen allerlei praktische en juridische bezwaren. Ballin vindt dat de mededelingsplicht erg veel werk met, meebrengt en weinig meerwaarde heeft. In plaats daarvan wil hij het voor mensen die zijn afgetapt makkelijker maken inzage te vragen in hun dossier. PvdA is verrast door het plan. Kamerlid Heerts noemt, neemt, noemt afluisteren een van de meest ingrijpende maatregelen die een overheid kan nemen. En vindt dat je de mensen daar dan wel over moet informeren. De SP wil de kwestie aan de orde stellen in het vragenuur. In het zuidoosten van Afghanistan is een NAVO-vliegtuig neergestort. Het is een toestel dat kan landen en opstijgen als een helikopter. Bij het incident zijn drie militairen en een burger omgekomen. Daar zaten geen Nederlanders bij. Volgens de Taliban is het toestel door opstandelingen neergeschoten, maar een woordvoerder van de Afghaanse regering bestrijdt dat. Volgens hem is er sprake van een technisch mankement. Het toestel stortte neer in de provincie Zabul, op 11 kilometer van de provinciehoofdstad Kalat. Het ministerie van Justitie heeft de Utrechtse TBS-kliniek van der Hoeve opnieuw op de vingers getikt. In de kliniek worden TBS-patiënten soms ingeschakeld om het personeel te helpen. Volgens het AD moeten ze medepatiënten soms tegen de grond werken of ze vasthouden als ze worden platgespoten. Justitie weet van een incident waarbij een TBS-patiënt een medepatiënt bij de schouders pakte. Omdat zulk fysiek ingrijpen absoluut verboden is, is er Van de Hoevenkliniek berispt, zegt justitie. In november is de directie na soortgelijke incidenten ook al op de vingers getikt. Het weer droog en vooral vanmiddag op veel plaatsen zon. Temperatuur van 11 graden in het noordwesten tot 15 graden in het binnenland.